1 uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. Het belang van de gemeenschap in plaats van het individu. Dat heeft CDA-leider Buma gezegd in de HJ schoollezing in Amsterdam. Volgens hem is er te veel aandacht geweest voor begrippen als vrijheid en gelijkheid... en juist te weinig voor cultuur, identiteit en omgangsvormen. Buma zei dat mensen vaak ten onrechte worden afgeschilderd als boze burgers. Volgens hem zou je ze ook gewone Nederlanders kunnen noemen die steeds tegen een muur oplopen. Autosportfederatie FIA onderzoekt wat er is misgegaan op het circuit van Zandvoort zaterdag. Tijdens de Historic Grand Prix vloog een Franse coureur in de eerste ronde uit de bocht. Zijn oude bolide uit 1970 knalde uit elkaar. De coureur werd gereanimeerd. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het driedaagse evenement in Zandvoort ging na de crash door. In Eindhoven zijn wandelaars aangevallen door een zwerm hoornaars. Dat zijn grote wespen. De aanval gebeurde in een park aan de rand van de stad. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren meer dan twintig keer gestoken. De wespen vielen ook de hond van een van de wandelaars aan. Hoornaars kunnen meer dan 3 centimeter groot worden. Een steek in bijvoorbeeld de hals of mond kan gevaarlijk zijn. De Afrikaanse voetbalkampioen Cameroen gaat niet naar het WK in Rusland. Het elftal kwam in eigen land niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Nigeria. Dat land heeft nu zeven punten voorsprong op Cameroen... en alleen de poolwinnaar mag naar het eindtoernooi. Cameroen won in januari nog de Afrika Cup... In Europa werd ook gevoetbald voor WK-kwalificatie. Duitsland won met 6-0 van Noorwegen en lijkt zeker van het WK. Ook Engeland deed goede zaken door met 2-1 van Slowakije te winnen. Engeland staat daardoor vijf punten voor op nummer 2 Slowakije. Het weer vrij bewolkt met lokaal kans op een buitje. De temperatuur zakt naar 12 tot 15 graden.